Mariette Krol met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Amerikaanse Senaat vindt het tweede impeachmentproces tegen oud-president Trump grondwettelijk. Dat betekent dat de procedure kan doorgaan. Trumps advocaten zeiden in de Senaat dat een impeachment niet mogelijk was... omdat Trump geen president meer is. Maar een meerderheid van de Senaatsleden vindt dat ook een voormalig president kan worden veroordeeld. Trump wordt beschuldigd van het aanzetten tot een opstand. Franse regering gaat incest en kindermisbruik harder aanpakken. Als een volwassene seks heeft met een kind dat nog geen 15 is... wordt dat per definitie gezien als verkrachting. De afgelopen weken kwam in Frankrijk een soort MeToo-beweging op gang... na een beschuldiging van incest aan het adres van een oud-politicus. Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer is voor een grondwetswijziging... die expliciet discriminatie verbiedt op grond van een handicap of seksuele gerichtheid... Dat moet worden opgenomen in artikel 1 van de grondwet... net als onder meer ras, godsdienst en geslacht... vinden de meeste politieke partijen. Na de verkiezingen is er in de Eerste en de Tweede Kamer... nog wel een tweederde meerderheid voor nodig... maar de kans daarop is groot. ProRail verwacht ook de komende dagen nog overlast op het spoor. Vocht en vrieskou leiden tot ijsafzetting aan de bovenleidingen... waardoor treinen kunnen stilvallen... Om dat te voorkomen is er ook vannacht met extra treinen over het spoor gereden. Het KNMI waarschuwt op de weg nog voor gladheid door sneeuwresten en opvriezing. De waterschappen raden af om te schaatsen in de uiterwaarden. De waterstanden in het rivierengebied zijn nu hoog, maar gaan snel dalen. Het ijs in de uiterwaarden is daardoor niet betrouwbaar, zeggen de waterschappen. Het weer nog op de meeste plaatsen droog met lokaal kans op mist en het is erg koud. Min 6 aan de kust tot min 14 landinwaarts. Later vandaag zonnige periode, maar het blijft vriezen. Min 1 tot min 4 graden. de komende dagen en nachten op veel plaatsen nog wat kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat één file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam bij knooppunt Raasdorp.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 Leden van het OMT maken zich zorgen over het risico op coronabesmettingen... bij de verkiezingen in maart, schrijft NRC. Het kabinet heeft het OMT nog niet om advies gevraagd... maar verschillende adviseurs vinden dat de risico's moeten worden doorgerekend en besproken. De politie is op zoek naar een 12-jarig meisje... dat gisterochtend voor het laatst is gezien in Voorburg. De politie heeft een vermist kind alert verstuurd... en maakt zich zorgen onder meer omdat ze niet gekleed is op het winterweer. ProRail verwacht ook de komende dagen nog overlast op het spoor. Ondanks voorzorgsmaatregelen leiden vocht en vrieskou tot ijsafzetting op de bovenleidingen... waardoor treinen kunnen stilvallen. Het is droog met lokaal kans op mist en gladheid. En het is koud nu. Het KNMI waarschuwt voor een gevoelstemperatuur van min 15. Later vandaag zonnig, maar het blijft vriezen. I think I'm crazy The way I've been craving If I put it quite plainly Just give me them babies So what you doing tonight? Better stay doing you right yeah. Watching movies but we ain't seen a thing tonight yeah. I don't wanna keep you up you, But show me can you keep it up? Yeah. Cause then I'll have to keep you up So maybe I'ma keep you up Fine.